Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft bepaald dat de regering Trump niet op korte termijn duizenden ambtenaren kan ontslaan. De laatste tijd kregen zeker 24.000 overheidsmedewerkers hun ontslag, maar daarbij zijn de regels niet gevolgd. Na de massa-ontslagen stapten 19 staten en het district Washington naar de rechter. Alleen in die gebieden kan de rechter eisen dat de ontslagen worden teruggedraaid. Minister Faber van Asiel staat 100% achter de handtekeningen van premier Schoof en minister Uitermark... voor de lintjes voor vijf vrijwilligers in de asielopvang. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer na een overleg van de coalitie gisteravond. Ook zegt Faber dat ze haar optreden in de Kamer van gistermiddag betreurt. Faber had geweigerd de handtekeningen zelf te zetten... omdat het vrijwilligerswerk niet zou stroken met haar beleid. In de Kamer was daardoor veel verontwaardiging ontstaan. Vandaag is er een debat over de kwestie. Het Russische leger gaat nog eens 160.000 mannen oproepen. Dat schrijft persbureau Interfax. Het gaat om de grootste mobilisatie sinds jaren. President Poetin wil dat het leger groeit naar anderhalf miljoen actieve militairen. Een jaar geleden werden al 150.000 militairen opgeroepen... en werd de maximumleeftijd voor recruten verhoogd. Nederlanders die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen... moeten vanaf vandaag een speciale reisvergunning hebben. Eerder dit jaar werd dat al verplicht voor tientallen niet-Europese landen. Maar nu moeten ook Europese burgers voor hun reis een zogenoemde ETA aanvragen. Dat kan online via een speciale app. Gewoonlijk volgt binnen drie dagen een beslissing. De reisvergunning kost zo'n 12 euro en is dan twee jaar geldig voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk.